Vanaf het terrein van de Al-Aqsa-moskee bekogelden Palestijnen Joden die iets verderop bij de klaagmuur stonden. De Israëlische politie verjoeg de Palestijnen die vervolgens de moskee invluchten. Elders bij de begrafenis van de Palestijn ontstonden ook ongeregeldheden. Twee Israëlische politieauto's werden in brand gestoken. Zeker tien Israëlische beveiligers raakten gewond toen ze met stenen werden bekogeld. De Palestijn werd vanochtend doodgeschoten door een bewaker van een Joodse kolonistenfamilie. De Palestijnen zouden stenen naar de bewaker hebben gegooid. Ruim 200 middelbare scholen laten ouders betalen voor gratis schoolboeken. Dat is tegen de regels. Scholen mogen geen borg van de ouders eisen, maar er wel om vragen. Veel ouders ervaren de borg soms als een verplichting. Het gaat gemiddeld om 75 euro per leerling. De onderwijsinspectie stelt een onderzoek in. Een stukje van de jas van zeeheld Jan van Spijk heeft op een veiling 6250 euro opgebracht. Dat is bijna 20 keer meer dan waar het Amsterdamse veilinghuis Christie's op had gerekend. De nieuwe eigenaar is een Amsterdamse botenbouwer met de naam Van Spijk. Van Spijk werd beroemd door zijn uitspraak dan liever de lucht in. Vlak voor hij zijn schip in 1831 opblies om in de haven van Antwerpen aan Belgische opstandelingen te ontkomen. Een dag eerder had hij een stuk van zijn jas aan een adelborst gegeven. Die begreep de volgende dag dat hij een stuk historie in handen had. Ajaxiet Evander Snow denkt volgende week weer te kunnen trainen. Anderhalve week geleden werd hij tijdens een wedstrijd getroffen door een hartritmestoornis en moest hij gereanimeerd worden. Vanmiddag heeft Snow het ziekenhuis verlaten. Hij voelt zich goed, maar wat hartproblemen heeft veroorzaakt is niet duidelijk geworden. Daarom is bij hem uit voorzorg een soort pacemaker geïmplanteerd die in werking treedt wanneer zich opnieuw een ritmestoornis voordoet. Evander Snow denkt dat hij zo zijn voetbalcarrière kan doorzetten.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 It seems a bit old-fashioned now, but we can enjoy it for a while. So let's go to the opera, listen to that silly growl. <laughs> Ha ha ha! See the hero on the stage, see him dying with much grace.